dus als tijdens de Koude Oorlog. Maar Amerika is aan het vooruitdenken wat ze moeten doen als het wel zover komt, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Is er een route waarbij je dan niet meteen belandt in een eh, directe nucleaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en Rusland, maar wel een echt een passend zwaar antwoord geeft? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, dan zou Amerika kunnen kiezen voor eerst een conventioneel antwoord. Dus een antwoord met zeg maar gewone wapens. Deskundigen denken niet dat Poetin binnenkort kernwapens gaat gebruiken. De automobilist die eerder deze week een jongen van zes aanreed in Den Haag heeft zich gemeld bij de politie. De man van 19 reed het kind aan op een zebrapad en ging er vervolgens vandoor. Tjoggi raakte zwaar gewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Oekraïne krijgt een speciale EU-spaarrekening. Landen in de Europese Unie zetten daar samen 100 miljoen euro op. En Oekraïne kan het geld gebruiken om de legerspullen te kopen die ze het hardst nodig hebben. Vandaag spraken de leiders van de EU-landen over de oorlog in Oekraïne... en ook over hoe ze de energiecrisis moeten aanpakken. Daar hebben ze nog geen oplossing voor gevonden. En het Glitter and Glamour Fest van Europa in mei volgend jaar gaat plaatsvinden in Liverpool. Maakt de BBC-presentator Graham Norton net bekend. <laughs> Just want to rip it open. <laughs> The city that will host the 67th Eurovision Song Contest in 2023 is... Liverpool is overigens in Groot-Brittannië omdat het land vorig jaar tweede werd. Oekraïne won, maar door de oorlog kunnen die het niet organiseren. Liverpool heeft beloofd om Oekraïne centraal te laten staan in de shows. En dan nog het weer.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 Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? distance, let it you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that hot sweater.